Gert Kluk met het NOS-journaal. Vanwege de noordwestenstorm die Nederland in de loop van de nacht bereikt... worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoot heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. Weggebruikers moeten morgen voorzichtig zijn en met name uitkijken op bruggen en viaducten. De harde wind kan daar verraderlijk zijn. De scheepvaart zal vertraging oplopen omdat bij harde wind bruggen niet kunnen worden bediend. De NS rijdt morgen vooralsnog zonder grote aanpassingen. Vrijwel zeker gaan morgen enkele waterkeringen dicht... in verband met de verwachte hoge waterstand. In de ziekenhuizen liggen 1154 coronapatiënten, 25 meer dan gisteren. Op de IC's is de bezetting iets gedaald. Het RIVM meldt ruim 75.000 nieuwe coronabesmettingen. 131.000 besmettingen over de afgelopen tijd zijn nog niet verwerkt. In Londonderry in Noord-Ierland is Bloody Sunday herdacht. Vandaag, 50 jaar geleden, openden Britse militairen het vuur... op ongewapende Rooms-Katholieke demonstranten... die opkwamen voor hun burgerrechten. 13 mensen kwamen om het leven. De Britse regering bood jaren later zijn excuses aan... en erkende dat de militairen zonder reden ongewapende burgers hadden gedood. Londen had steeds beweerd dat de militairen uit zelfverdediging het vuur hadden geopend. De finale van de Australian Open is met de mannen gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg de rust met Vedef met 3-2 nadat hij de eerste twee sets had verloren. Met zijn winst in Melbourne schrijft Nadal geschiedenis. Hij heeft nu 21 Grand Slam titels behaald en dat is een record. Het weer vannacht regen en meer wind. Het wordt onstuimig met langs de westkust in de ochtend even een noordwesterstorm en zeer zware windstoten.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 Geen, geen 50 cent, maar zo fuck mijn money man. Real, real bad girl, yes, je confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo fuck mijn money man. Geen, geen 50 cent, maar zo fuck mijn money man.